Dit is door Negens met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat er een plan wordt voorbereid tot een staakt het vuren. Hij overlegde vanavond bijna twee uur met zijn Russische collega Poetin over de crisis in Oost-Oekraïne. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten, maar ook dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. Eerder vandaag vergaderden beide landen samen met vertegenwoordigers van Wit-Rusland en de Europese Unie die in het conflict bemiddelen. Volgens Wit-Rusland zijn Poetin en Poroshenko het erover eens dat de spanningen in Oost-Oekraïne verminderd moeten worden, maar hebben beide partijen wel fundamentele meningsverschillen. De ramp met vlucht MH17 wordt op 10 november herdacht met een nationale herdenking in de RAI in Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor nabestaanden. Rutte zei verder dat nabestaanden het erg waarderen dat heel Nederland meeleeft. Op de bijeenkomst in Nieuwegein kregen de aanwezigen informatie over de afwikkeling van de ramp. Daar is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 mensen DNA-materiaal is gevonden. Het toestel had 298 inzittenden. Groente- en fruittelers die hun overtollige producten aan voedselbanken geven... worden extra gecompenseerd door de Europese Unie. Ze krijgen dan ook de kosten voor distributie en sortering vergoed. Staatssecretaris Dijksma heeft details bekendgemaakt over de compensatieregeling voor telers die worden getroffen door de boycott uit Rusland. Die regeling gaat de komende dag in. Op een begraafplaats in Almere zijn graven geschonden. De daders hebben spullen meegenomen en vernield, onder meer van kindergraven. Zondag werden er al 40 tot 60 graven geschonden op de begraafplaats. Uitvaartorganisaties hebben aangifte gedaan en nabestaanden op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade in Almere is. Het weer vannacht overal droog en opklaringen. Minimumtemperatuur 8 graden. Overdag ook droog, veel zon en dan wordt het zo'n 21 graden. De dagen daarna nog iets warmer, maar wel weer buien.